Lot Lewin met het NOS Journaal. Nederland staat in de finale van het EK voetbal voor vrouwen. Oranje was in Enschede met 3-0 te sterk voor Engeland. De tegenstander van Nederland in de finale is Denemarken. Dat won van Oostenrijk. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de reguliere speeltijd en verlenging was het nog steeds 0-0. De finale is zondag in Enschede. De Braziliaanse voetballer Neymar gaat naar Paris Saint-Germain. Hij heeft een contract voor vijf seizoenen getekend bij de Franse club. Neymar was transfervrij nadat zijn contract bij Barcelona werd afgekocht met een cheque van 222 miljoen euro. Eerder vandaag leek in zijn overstap naar Paris Saint-Germain een kink in de kabel te ontstaan, doordat de afkoopsom werd geweigerd door de Spaanse Profliga, vergelijkbaar met de Nederlandse Eredivisie. De Profliga zei dat het niet te achterhalen was waar het geld vandaan kwam. Het kabinet begint een groot onderzoek naar het eierschandaal. Dat staat in een brief van onder andere minister Schippers van Volksgezondheid. Het onderzoek start als alle maatregelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn uitgevoerd. De NVWA heeft bepaald dat de 138 van de 180 onderzochte pluimveebedrijven dicht moeten blijven... omdat er eieren zijn ontdekt die besmet zijn met de giftige stof fipronil. Bij twee medewerkers van het medisch centrum Leeuwarden is ook de MRSA-bacterie vastgesteld. Gisteren haalde het ziekenhuis alle patiënten van de kinderafdeling weg... omdat MRSA was ontdekt bij zes baby's. Ze liggen apart van de andere kinderen en maken het goed. Het is onduidelijk of de medewerkers de bacterie hebben overgedragen aan de baby's. MRSA is lastig te bestrijden omdat de bacterie resistent is tegen de meeste antibiotica. Het weer dan nog. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 20 en 23 graden.